Tien van de vijftien landen in de raad stemden voor een vliegverbod. Daarmee moet voorkomen worden dat kolonel Gaddafi zijn luchtmacht inzet tegen de opstandelingen. In de resolutie staat ook dat alle noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden om bedreigde burgers in Libië te beschermen. Wanneer een militaire actie tegen Libië zou kunnen beginnen is onduidelijk. Binnen de VN werd gezinspeeld op een aanval binnen enkele uren door Franse en Britse gevechtsvliegtuigen. Maar de Britse regering wil geen tijdschema verbinden aan de resolutie. Premier Cameron bespreekt de situatie in de loop van de dag met zijn kabinet en komt daarna met een verklaring in het Lagerhuis. Volgens Amerikaanse bronnen zou een operatie om Gaddafi's vliegtuigen aan de grond te houden pas zondag of maandag beginnen. Italië is bereid om militaire bases in het land beschikbaar te stellen om het vliegverbod boven Libië te handhaven. Een bron binnen de Italiaanse regering heeft dat gezegd tegenover persbureau Reuters. De oostelijke stad Benghazi, die in handen is van de Libische opstandelingen, is deels omsingeld door Gaddafi-getrouwe troepen. Er is de afgelopen dag zwaar gevochten. Gaddafi zelf kondigde in een toespraak aan dat vannacht de aanval op Benghazi wordt ingezet. Na het aannemen van de resolutie werd in de stad met gejuich gereageerd. Er werd in de lucht geschoten en vuurwerk afgestoken. Premier Rutte is blij met de VN-resolutie. Via zijn woordvoerder spreekt hij van een helder besluit. De resolutie gaat verder dan alleen het instellen van een vliegverbod. Het maakt stevige maatregelen mogelijk om burgers in Libië te beschermen, laat Rutte weten. De premier vindt dat de resolutie duidelijk maakt dat de internationale gemeenschap het optreden van Gaddafi tegen zijn eigen bevolking niet meer accepteert. En minister Rosenthal spreekt van een ondubbelzinnige boodschap aan Gaddafi dat hij zijn gewelddadige acties moet stoppen.